Dit zijn minister Hugo de Jonge er eerder al over. Die zijn bedoeld om op een geweldige manier de testcapaciteit uit te breiden. Als het ons straks gelukt is die tweede golf daadwerkelijk te breken... en het besmettingsniveau is weer heel veel lager... dan helpt eh, voldoende intensief testen en traceren ons om die samenleving en de economie zoveel mogelijk aan de gang te houden. In een XL-teststraat kunnen 2500 snotterende mensen per dag worden getest door de GGD. Het gaat om sneltests ook, waarbij je dus binnen een paar uur al weet of je besmet bent of niet. Dit weekend deed vakbond FNV nog deze oproep. Ik denk dat het voor ons allemaal het best is als we Black Friday een jaartje overslaan. Vanwege alle drukte in de winkelstraten en distributiecentra zijn ze bang voor meer coronabesmettingen. Maar winkeliers hebben nu een nieuw plan. Ze willen Black Friday uitsmeren. Normaal kan je die koopjes op 27 november halen. Maar ze willen nu dat er meer dagen zijn waarop je korting kan pakken. Zo hopen ze, dat de, bezoekerspieken, zo hopen ze de bezoekerspieken ook te spreiden en denken dat het veilig kan. De Russische president Poetin vindt het nog te vroeg om Joe Biden te feliciteren met het Amerikaanse presidentschap. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat de uitslag nog niet definitief is en dat ze eerst de rechtszaken die Donald Trump heeft aangespannen willen afwachten. Deze vuurwerkshow gaat dit jaar wat anders dan anders. 5, 4, 3, 2, 1... is de vuurwerkshow in de Australische stad Sydney. Daar is het normaal gesproken super druk met mensen die niks van de knallers en de pijlen willen missen. Nu gaan de beste plekjes op de eerste rij naar zorgmedewerkers die coronapatiënten hebben behandeld. En brandweermensen die de grote bosbranden van bijna een jaar geleden hebben geblust. Het weer in het noorden en oosten kan een spatje regen vallen. Op andere plekken schijnt de zon. Het is 13 tot 17 graden. Morgen meer bewolking, misschien een bui en maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arner Broekhuis van de ANWB. Een file de A7, Zaandam richting Hoorn, bij de afrit Wormer 4 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud.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 Said it ain't so bad. success. ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het even En is het niet met mij Zij houdt nog steeds van hem En hij nog steeds van haar Soms blijf je wel verbonden Maar ben je niet meer bij elkaar Zeker ik het niet had meegemaakt Had ik het zelf ook nooit geloof. Van liefde naar een vriendschap Zo kan het dus ook De meeste exen loop je met een grote boog omheen looking at me en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kamerleden noemen de nieuwste bedreiging van PVV-leider Wilders onaanvaardbaar en pure intimidatie. Op een video schiet een man zijn wapen leeg op een foto van Wilders. Tegen Hart van Nederland zegt de man dat de beschieting niks te maken heeft met geweld. Het is volgens hem vrijheid van meningsuiting. In Oostenrijk zijn 30 mensen opgepakt bij een antiterreuractie. meer dan 60 plaatsen waren invallen. Zou geen verband zijn met de aanslag van vorige week in Wenen... waar een jihadist vier mensen doodschoot voordat hij zelf werd gedood. De eerste XL-testlocatie voor corona wordt straks om 1 uur geopend in Groningen. Daar kunnen dagelijks 2500 mensen terecht voor een sneltest. Het weer in het noorden en oosten kans op wat regen. Vanuit het zuiden geregeld zon. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden. play cool Baby, I ain't playing by your rules Everything look better with a view Why you always in the mood?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 Manger le truc, je sens les pipots. Ah, oh, tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du nu, moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. qui va se négliger, je vais pas me négliger. je sens les people, les people. Oh yeah, Ils m'ont dit bête, bête, bête, Je suis la première, merde, merde. Ils m'ont du bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. J'suis pas dans les délires de vice. Tu penses assurer, c'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. mais qui va bien Kuma mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Ouais, les pipos. Oh bête.